Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is vorig jaar weer wat meer gevlogen, maar nog niet zoveel als voor corona. 29 miljoen passagiers stapten in het vliegtuig, een kwart meer dan in 2020. Maar nog altijd een stuk minder dan de 81 miljoen uit 2019, blijkt uit cijfers van het CBS. De vliegtuigen zaten ook een stuk voller. En de drukste maand was augustus met 4,5 miljoen passagiers. na twee jaar van dalende cijfers werd ook weer iets meer vracht vervoerd met het vliegtuig. Rusland wil aanvallen van Oekraïnse militairen in scène zetten... om zo een inval in het buurland te rechtvaardigen. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Nieuws wordt naar buiten gebracht om Moskou te waarschuwen tegen een mogelijke inval. Het Kremlin ontkent dat soort plannen te hebben. Een half miljoen mensen zonder boostervaccinatie raken niet vandaag hun coronatoegangsbewijs kwijt, maar volgende week dinsdag. Het gaat om mensen van wie de eerste vaccinaties zo lang geleden zijn dat ze een booster nodig hebben voor een groen vinkje in de corona-check-app. Ze krijgen vier dagen extra de tijd om een booster te halen, omdat er vertraging is met de wetgeving. gisteren was het bij verschillende priklocaties extra druk omdat mensen ervan uitgingen dat ze vandaag al een booster moesten hebben. En er is bij de gemeente Rotterdam nog geen vergunning aangevraagd om de hef te ontmantelen... zodat de megajacht van Amazon-oprichter Bezos erdoor kan. Dat zegt burgemeester Abu Taleb in het AD. er is veel ophef over het uit elkaar halen van de monumentale brug. Rotterdam beloofde eerder dat dat nooit meer zou gebeuren. Het weer nog bewolkt met lokaal wat motregen. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag waait het stevig. In de middag regen met lokaal mogelijk natte sneeuw. En voor de bijen uit wordt het een graad of 8. Zaterdag dan geregeld Zondag begint dan koud, maar in de middag wordt het 7 of 8 graden.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 How do I hold these emotions? When you spin my world out of place one look at me, it feels like everything is written in marker on my face. I'm hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies?